Bij het ongeluk op de A59 bij Waalwijk vannacht is een vrouw van 81 om het leven gekomen. Ze was aan het spookrijden, zegt de politie. Er zijn ook twee gewonden, een man en een vrouw van in de 20. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was uren dicht, maar is inmiddels weer open. Afgelopen week werd een groep wintersporters in Californië overvallen door een lawine. Al vrij snel werden acht doden geborgen... en nu is ook een negende slachtoffer dat nog werd vermist teruggevonden. Zes skiers konden worden gered. Het gaat om een van de dodelijkste lawines in de Amerikaanse geschiedenis. Bij de sluitingsceremonie van de Winterspelen vanavond dragen schaatsers Sandra Velsenboer en Jorrit Bergsma de Nederlandse vlag. Dat hebben ze verdiend, zegt de chef de mission, omdat Velsenboer twee keer goud won. En voor Bergsma is het een beloning voor zijn hele carrière. Vlotceremonie is in Verona. En door een lawine is de weg naar populaire skigebieden in het Oostenrijkse Arlberg geblokkeerd. Het gaat om Leg en Zürs. Ook de plaats Stuben is niet bereikbaar. Kan problemen opleveren voor Nederlandse skiers die net aan hun voorjaarsvakantie beginnen of juist terugkeren. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het regent flink vanochtend en er staat veel wind. Vanmiddag eerst ook nog nat, daarna droger... met aan de kust misschien een zonnetje. Het wordt zacht, 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Gun jezelf een holland amerika Line cruise. Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer!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 Track of the week. Of the week. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. Yo, this is Reinier Zonneveld. me tienes loco. sleep when I got you next to me. om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Soms kan één verkeerde keuze fatale gevolgen hebben. Vanaf morgen in de Sluimmiddagshow is die keuze aan jou met Win or Die. Je bevindt je in een zenuwslopend scenario en jouw beslissing bepaalt alles. Dus wat kies jij? Kies je goed, dan win je tickets voor de nieuwe bioscoopfilm Scream 7.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 Maar nu ik echt start, begint het avontuur pas. Wat moet ik allemaal regelen? Hoe zit het financieel? En hoe bepaal ik mijn uurtarief? Weet wat je wel of niet moet regelen als je start. Met de checklist aan de slag. Op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers. Sportief het voorjaar in? De nieuwe collecties van onder andere Nike, Adidas en de North Face zijn nu binnen bij Bataviastad. En goed nieuws, deze voorjaarsvakantie zijn we langer open. Meer tijd om te shoppen bij topmerken met kortingen tot 70%. Kom langs bij Bataviastad. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we met maar liefst 10% korting op de jubileumcollectie. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier. Nieuw geopend in Bataviastad. Voor. Check de winkel deze voorjaarsvakantie. Lidl Minis! zijn de nu bij Lidl voor gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop. Bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Beste product van het jaar. En dat proef je. De koffie, jongens! Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Lief zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes! Spijkerharde korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20%...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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor één ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejaar abonnement. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van voordeel. Aldi. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Hey. Hey Liefie, ik, eh, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken. Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoast met gesmolten cheddarkaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola, op. Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jona Goldappels voor maar 1,69. En anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus. Op nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl oh, Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Coca-Cola, Sprite en Fusty, 4 blikjes 1,99. We doen met je mee, Plus. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family korting op je Pax kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credit helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credit.